of hun medicijnen worden vergoed. Schippers wil ziekenhuizen verantwoordelijk maken voor de vergoeding. Patiënten weten dan welke geneesmiddelen wel en welke niet worden vergoed. De ziekenhuizen krijgen extra geld van het ministerie. De Tweede Kamer wil dat de vervoerders verantwoordelijk worden voor de informatievoorziening op het spoor. Nu is nog een groot deel van de reizigersinformatie in handen van ProRail. De Kamer hield vandaag een hoorzitting over de chaos op het spoor tijdens de sneeuwval in december. De topmannen van NS en ProRail hebben in de Kamer hun excuses aangeboden.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 Een pakje sigaretten wordt opnieuw fors duurder, zegt marktleider Philip Morris. Dat bedrijf verhoogt de prijs van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent... Vanaf 1 maart moet voor een pakje Marlboro 5,20 euro worden betaald. Een belangrijke reden daarvoor is de verhoging van de accijns op rookwaar met 27 cent per pakje. Verwacht wordt dat ook de andere sigarettenfabrikanten hun prijzen zullen verhogen. De Amerikaanse politie heeft in een grote antimafia operatie meer dan 130 mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met vijf beruchte maffiafamilies families in de staten New York, New Jersey en Rhode Island. Alle verdachten zitten vast in een militaire gevangenis in New York. Veel van hen werden in het holst van de nacht van hun bed gelicht. Bij de operatie waren zo'n 800 agenten en rechercheurs van de FBI betrokken. Volgens minister van Justitie Holder hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan ernstige misdrijven, waaronder moord en afpersing. Hij zei dat de georganiseerde criminaliteit in New York, New Jersey en Rhode Island met de arrestaties een zware slag is toegebracht. Het jaar 2010 heeft het warmterecord van 1998 en 2005 geëvenaard, zegt de Wereldmeteorologische Organisatie, de WMO. De verschillen in de gemiddelde temperatuur in die